Jongeren gooiden met molotovcocktails en staken auto's in brand. Er werd ook brand gesticht in een winkelcentrum. De jongeren zeggen dat de automobilist werd neergeschoten... zonder dat er een waarschuwingsschot was gelost. Tientallen bekende kledingmerken en winkels moeten de komende tijd openheid geven over misstanden in de fabrieken waar ze hun spullen laten maken. Die verplichting komt voort uit hun deelname aan het convenant Duurzame Kleding en Textiel. De 56 merken, waaronder We, Steps en CNA, zijn samen gaan werken na de ramp in Bangladesh vijf jaar geleden. Meer dan duizend mensen kwamen om het leven toen een kledingfabriek instortte. Ruim 100.000 Nederlanders hebben last van morbide obesitas, de zwaarste vorm van overgewicht. In totaal heeft 14% van de bevolking boven de 20 obesitas, 2,5 keer zoveel als in de jaren 80, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM en het CBS. Vrouwen hebben vaker dan mannen last van overgewicht. Ecuador heeft België om uitlevering gevraagd van oud-president Rafael Correa. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een parlementslid in 2012. Korea woont al ruim een jaar in België. Hij zegt dat hij niets te maken heeft met de ontvoering. Volgens hem is de huidige president van Ecuador bezig met een lastercampagne. FC Dordrecht stapt over van kunstgras op echt gras. De club volgt daarmee het voorbeeld van Almere City... dat een paar weken geleden als eerste club in het betaalde voetbal weer overstapte. Bij Dordrecht gaan ze spelen op een hybride natuurgrasmat... die nog wel voor een paar procent uit kunstgras bestaat. Het weer veel zon, maar in het noorden en zuiden wat bewolking. In Limburg laat de kans op een regenwonweersbui. Het wordt 23 tot 30 graden.